Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Brussel is de bestuurder van een auto met gasflessen aan boord gearresteerd. Dat gebeurde nadat hij een paar keer door rood was gereden. Volgens Vlaamse media is de verdachte één keer veroordeeld in een zaak over terrorisme. De man zegt zelf niets kwaads in de zin te hebben gehad. Uit voorzorg is de omgeving van de auto afgezet en ontruimd. Eén metrostation in Brussel is afgesloten. De explosieve opruimingsdienst heeft de gasflessen inmiddels onschadelijk gemaakt. Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh... heeft in de extra beveiligde inrichting in Vught een keuken vernield. Volgens een familielid van een van de gedetineerden op de afdeling... barricadeerde B. de keuken en sloeg die vervolgens helemaal kapot. B. was boos dat de daders van een aanslagpoging op een moskee in Enschede... op dezelfde vleugel zijn geplaatst als twee moslima's. Hij eiste daar een gesprek over met de directie. Toen hij dat niet meteen kreeg, ging hij door het lint. Het Europees Parlement heeft ingestemd met invoering van een visumplicht voor Amerikanen die naar Europa reizen. Dat wil het parlement om de druk op de VS te verhogen. Het land heeft dan wel een visumvrijstelling voor de EU als geheel, maar eist wel een visum van Bulgaren, Roemenen, Cyprioten, Kroaten en Polen die naar de VS willen reizen. Het parlement vindt dit onterecht en wil dat de Europese Commissie er iets aan doet. Uiteindelijk gaat niet het Europese parlement, maar de Commissie en de lidstaten over de visumplicht. Volgens Rusland heeft het Syrische regeringsleger de historische stad Palmyra opnieuw heroverd op islamitische staat. Dat zou zijn gebeurd met steun van de Russische luchtmacht. Een jaar geleden werd IS ook al uit Palmyra verjaagd, maar de terreurorganisatie slaagde er in de stad terug te veroveren. Destijds bleek al dat er grote schade was aangericht in de historische stad. Hoe groot de schade nu is, is nog niet duidelijk. Het weer. Vanuit het westen klaart het steeds verder op en neemt de wind af. Vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Morgen raakt het weer bewolkt en regent het nu en dan licht. Het wordt dan tussen de 7 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad nog wat drukte op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelof en Dorp 6 kilometer. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere Haven 2 en bij Lelystad 5 na een ongeluk. En op de A10 Zuid nog wat langzaam rijdend verkeer richting Den Haag... tussen Duivendrecht en Knopen de Nieuwe Meer. Maar dat begint eigenlijk wel op te lossen.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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Nieuws Zandvoort. Nog tot en met 8 uur. Dit is I Would Like. I didn't know that I could want you so deep. Until I saw you with someone who's not me.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 Welkom terug bij het tweede uur van CFM Jong Zandvoort met om kwart over zeven. De evenement is Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 games. Dit is Maroon 5 en Kendrick Lamar en Don't Wanna Know. I don't wanna know, no, no, no Who's taking you home, oh, oh, oh And loving you so, so, so, so the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you. Oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. love you, know I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah, I see don't believe it. Even in my head, you're still in my bed, maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we will you like this? Do we let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind. We gonna let the past be. Maybe is right now, but your body still. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking Het is alweer kwart over zeven. Tijd dus voor de evenementen. Vanaf 10 uur eh, is de Final Four de laatste en beslissende wedstrijd van het Winter Endurance eh, Kampioenschap. Op de eerste zaterdag van maart zal elke punt van belang zijn eh, om te bepalen wie zich winterkampioen mag kronen. De wedstrijd wordt verreden op zaterdag 4 maart en vormt de laatste wedstrijd van het Winter Endurance Kampioenschap. In het Winter Endurance Kampioenschap kan iedereen meestrijden om de wintertitel. Men hoeft niet per se de snelste auto te hebben, wel moeten de coureurs strijden om elke seconde om zo de zege te pakken in de eigen divisie. De toegang tot de Final 4 is gratis, eh, bezoekers die met een auto naar Zandvoort reizen betalen 6 euro per auto. Nou ja, dat is eigenlijk het eh, enige wat ik eh, te melden had. Je hoort nu Jonas Blue en By Your Side.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 dus de top 5 films. We beginnen op nummer 5. Daar staat deze week eh, Spookjagers voor 6 jaar en ouder nieuw in de top 5. Op nummer 4 Fistfight. Voor 12 jaar en ouder ook nieuw in de top 5. Op nummer 3 ook eh, nieuw in de top 5. Voor 6 jaar en ouder. En dat is het eh, Tuintje in mijn hart. Dan op nummer 2. Lego Batman voor 6 jaar en ouder bleef hetzelfde. dan deze week op nummer 1 is geworden... Logan, 16 jaar en ouder, nieuw in de top 5. En uh, de snelste stijger daarmee ook. Ja, en we hadden het natuurlijk over... Eh, over het eh, tuintje in mijn hart net. En dat schiet me nou in één keer te binnen. Daar is natuurlijk ook een liedje over. Ja, dat is die ja. Hier is Mirozu. Tuintje in mijn hart. En Jan Smit, ik heb een tuintje in mijn hart. Oké? Kevin James met Nervous, die oesong. Ja, en ik ga iets speciaals draaien. Dat is eh, namelijk van uh, de zogeheten Chris Martin, oftewel Coldplay. Eh, hij is vandaag jarig en vond het wel een cadeautje bij horen. Nou ja, dat cadeautje dat was het nummer Hypnotist. Dat is dit nummer, vandaag dus uitgebracht. Het nieuwe nummer van Coldplay. Ja, je dit het nieuwe nummer van Coldplay. Vandaag uitgebracht omdat hij maar liefst 40 eh, jaar werd vandaag. Hij was dus jarig. Hypnotis van het nieuwe album, wat binnenkort uit gaat komen op 2 juni. Dus eh, over een maand. Eh, sorry, twee maanden. En hij heeft eh, inmiddels dus dit nummer al bekendgemaakt. En hij heeft nog een nummer bekendgemaakt. Er zitten maar liefst vijf nummers in. En eh, waarvan hij er dus twee al heeft bekendgemaakt. En dat is Something Just Like This. Is al bekendgemaakt. Uh, de volgende nummers zitten allemaal in het album. Dat is All I Can Think About You Is You. Nou ja, Something Just Like This dus. Die zal ik zometeen ook nog even gaan draaien. En 'Miracle Steel', Aliens en Hypnosis die je natuurlijk net hoorde. We gaan nu eerst even Taped Up hard horen. En dan zometeen uh, eh, Oye de Chainsmokers met Coldplay. There is no place I can hide. Cause wherever I go it's you I find.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 Zometeen hoor je Alternative FM met Jaap Koper en Marcus van Dam. show your shoulders when you get older. Oh. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make the sound.